Uit, achteruit, de een bemaling. Tot herhaling, tot herhaling. We lappen op de straat die hij ons had. We af, we zwaaien af. De kazernepoort, die gaat nu dicht. De weg naar huis ligt open. 18 maanden lang deed ik mijn plicht. Maar nu is het afgelopen. Soldaat! achteruit, achteruit. aan we herhaling, tot herhaling, tot herhaling. We lachen op de straat die hij ons had. We zwaaien af, we zwaaien af. Morgen ben ik thuis en weer bij jou. zal bloemen voor je ik omhels je dan en zoen je gauw. De dienst is afgelopen.